Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. De inwoners zetten zich schrap voor orkaan Irma... die komende middag het Caribische eiland bereikt. Bij de schuilplaatsen hebben zich al de eerste mensen gemeld. Naar verwachting krijgt Sint Maarten de volle laag. Irma is inmiddels een orkaan van de vijfde en zwaarste categorie... en bereikt al windsnelheden van bijna 300 km per uur. Irma raast later deze week richting de Amerikaanse staat Florida... En daar worden nu ook al noodmaatregelen genomen. De Nederlandse luchthavens hebben in het tweede kwartaal een record aantal passagiers over de vloer gehad. Het waren er ruim 20 miljoen, 10% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens het CBS was het daarmee bijna net zo druk als in het derde kwartaal van 2016, Vanwege de zomermaanden is dat de drukste periode op luchthavens. Die stevenen over het hele jaar af op een record. Vorig jaar namen ruim 70 miljoen passagiers het vliegtuig. In het oosten van Libië zijn zeker 16 lichamen gevonden in de woestijn, niet ver van de grens met Egypte. Het zijn vluchtelingen, maar waar ze vandaan komen is niet duidelijk. Militairen onderzoeken of in de buurt van de vindplaats nog meer lichamen liggen. In de Libische woestijn worden vaker lichamen gevonden. Het zijn vaak vluchtelingen die zijn verdwaald of zijn achtergelaten door mensensmokkelaars. Meestal sterven ze door uitputting. Bondscoach Bert van Marwijk heeft zich met Saoedi-Arabië geplaatst voor het WK van volgend jaar in Rusland. De Saoedische ploeg won in Jeddah met 1-0 van Japan en bleef daarmee in de strijd om de tweede plaats Australië voor op basis van doelsaldo. Het weer, vannacht vallen de buien, het blijft met een graad of 15 zacht. Ook in de ochtend regen, maar in de middag wordt het droog en is er ook ruimte voor de zon. Maxima rond 18 graden en er waait een stevige westelijke wind. De rest van de week is het wisselvallig, met vooral op vrijdag veel regen.